Een paar jaar geleden werd de loting juist afgeschaft... en vroegen hogescholen en universiteiten om hoge cijferlijsten... en goede motivatiebrieven. Maar dat zorgt voor ongelijkheid, zegt onderwijsminister van Engelshoven. De Club voor Geneeskundestudenten is blij dat de loting terugkomt. Elke vorm van selectie die je toepast maakt eh, de opleiding minder toegankelijk, hoe goed die selectie ook is. En bepaalde competenties zoals bijvoorbeeld eh, dat je eh, empathisch vermogen of ervaring in het leven, daar valt gewoon helaas niet op te selecteren. En dat zijn misschien ook juist de studenten die op dit moment niet door die selectie heen komen. Studenten met een dikke portemonnee kunnen tot nu toe bureaus inhuren om een goede brief te schrijven om ze zo de studie in te loodsen. Hogescholen en universiteiten mogen trouwens zelf gaan beslissen of ze de loting voor bepaalde studies opnieuw gaan invoeren. Ziekenhuizen in Brabant vragen medewerkers om hun kerstverlof terug te geven. Ze proberen op die manier het rooster rond te krijgen. Brabant hoort nog steeds bij de provincies met de meeste besmettingen. En nu hogere cijfers betekent over enkele weken meer opnames in de ziekenhuizen en meer patiënten op de intensive care. In Amsterdam hebben agenten een lading illegaal vuurwerk in beslag genomen. De verkoper verkocht de 100 nitraten en mortierbommen vanuit zijn kofferbak. Agenten hebben hem en drie anderen opgepakt die juist vuurwerk wilden kopen. En hij is officieel open, de oliebollen drive in de Achterhoek. Voor een portie van die warme gefrituurde baksels moet je naar het A18 bedrijvenpark in Wil rijden. Maar dan heb je ook wat. De winterwonderwereld, waar je uiteindelijk het, eh, de oliebollen gaat afhalen, eh, kom je daadwerkelijk bij de koek en zopie, zoals iedereen het kent. En eh, kun je bij je koek en zopie dus ook je snet, uiteindelijk ook je appelbouillets, die zijn er verkrijgbaar. En ook warme chocolademelk en gloewijn zijn te verkrijgen. En dan nog het weer. Vanavond bewolkt, maar de regen trekt wel weg. Het koelt af naar 2 graden. Morgen een grijze dag zonder zon, dan zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4, de richting Amsterdam... tussen knooppunt en de Schipholtunnel een half uur oponthoud door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A5 hoofdop richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring, bijna 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid tussen knooppunt Meer en knooppunt Amstel richting Amersfoort. 10 minuten vertraging door een ongeluk.